en heeft zich nu verder verspreid, zegt deze viroloog. Eh, het is een eh, virus wat ja, eh, een soort flinke koorts kan geven met opgezette klieren en met name huiduitslag en blaasjes uiteindelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie had vandaag nog een spoedberaad... omdat het apenpokkenvirus wereldwijd snel oprukt. Het virus is vrij mild. Buiten Afrika zijn geen sterfgevallen bekend. Femke Halsema heeft aangifte gedaan tegen de Ajax-supporters... die haar met de dood hebben bedreigd. De burgemeester van Amsterdam maakte vorige week bekend dat Ajax niet in de stad gehuldigd kon worden. Daarna ontving ze via Insta en de mail bedreigingen. De politie onderzoekt de zaak nu. Het kabinet is er eindelijk over uit hoe het geld verdeeld gaat worden dit jaar. De oorspronkelijke plannen moesten flink op de schop door de oorlog in Oekraïne. Bij Defensie gaan ze het grootste verschil merken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. 2,4 miljard komt er extra bij. En eh, daaruit blijkt inderdaad wel dat we in een andere wereld leven dan een half jaar geleden. Door de oorlog zijn de prijzen ook flink gestegen. Maar ook daar heeft het kabinet een plan voor bedacht. Vooral voor die lage inkomens gaat het minimumloon omhoog. Sneller dan eerder was, eh, voor, voor, eh, was, was bedacht. Vanaf volgend jaar gaat dat in stappen met 2,5% omhoog naar 7,5% over drie jaar. Ja, en de nieuwe plannen gaat er minder geld naar de aanpak van het klimaatprobleem. En over een half uurtje gaan ze beginnen. De vrouwen van FC Twente en Ajax strijden in Amsterdam om de kampioenschaal in de Eredivisie. De kans is groot dat Twente er met de winst vandoor gaat. De ploeg heeft zo'n grote voorsprong dat Ajax alleen van ze kunnen winnen als ze er met 10-0 van kunnen winnen. Het weer, er trekken nog buien over het land, maar de felste regen is het land uit. Vanavond klaart het op, vanavond nog kans op een buitje. Morgen volop zon en dan tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste files zijn nu wel opgelost. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het nog langzaam... tussen naar de Vesting en knooppunt Nes over 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Hilversum. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen... 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel 3 kilometer.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 You should let me know when you get ready to ride, cause. You go all night. Two stepping with man up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it was to be low then up, alone and loved.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 You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. There goes using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry Had this look in your eye like you won Oh, but I can't be surprised You care less the more damage you've done I'm glad you're working through all your issues Projecting on me will never be the way to fix you You said I take too much space And right now I can't shake how it stung verbleken met je ogen die altijd.